Die kunnen gevolgen hebben voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft al op vijf boten in de IJssel een ontmoetings- en inhaalverbod ingesteld voor grote schepen. De vaargul tussen Arnhem en Zutphen is door de lage waterstand veel smaller dan normaal. Rotterdam heeft een nieuwe bisschop, Hans van den Hende, nu nog bisschop van Breda, neemt begin juli het stokje over van Ad van Luin, die sinds 1993 bisschop is van Rotterdam. De 75-jarige van Luin gaat met emeritaat. Hans van den Hende is 47 en werd in 2006 hulpbisschop in Breda. Een jaar later werd hij officieel bisschop. Van den Hende komt uit Groningen en werd daar in 91 tot priester gewijd. Een basisschoolleraar uit Jouren wordt verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. De 32-jarige man maakte foto's van doezende jongens tijdens zijn werk als leraar in Heerenveen. Als voetbaltrainer in de gemeente Skatselijn maakte hij ook foto's. Nadat een van de ouders van de gefotografeerde jongens de politie hadden ingelicht, werd zijn telefoon en computer in beslag genomen. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn begonnen aan hun huwelijksreis. Het Britse Koninklijk Huis heeft dat bekendgemaakt. Waar ze heen zijn is niet duidelijk. Er is alleen meegedeeld dat het buiten Groot-Brittannië is. Over de huwelijksreis is veel gespeculeerd. Als mogelijke bestemmingen zijn onder meer de Seychellen en Kenia genoemd. Het weer. Over de oostelijke helft trekken buien met kans op onweer over. Het is ongeveer 20 graden. Morgen is het vrij zonnig en vrijwel overal droog en het wordt dan wel iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS. Er staan op dit moment gis en file. Edwin Gers er zijn wel dat ze aangekondigd zijn van de snelheidscontroles ah. B op de 1 A. Er staan op dit moment wordt Bent geen voldoorn te files. Er zijn wel ze de knoop aangekondigd een Hoevelaar de snelhaken en bestcontrole Bergen alles op de 1 en op de A Amersfoort 5 Hoop Apeldoorn Dorp Haarn tussen de Karlen tussen knopen ten Hoeve de knoop laten Haken en B de Hoek Bergen en Raasdorp.